7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Amerika heeft het visum ingetrokken van de hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag. De reden is het onderzoek dat ze doet naar mogelijke oorlogsmisdaden van Amerikaanse troepen in Afghanistan. De VS erkent het strafhof niet, omdat het land niet wil dat zijn staatsburgers in het buitenland terechtstaan. De topman van vliegtuigfabrikant Boeing erkent dat er problemen waren met de besturingssoftware in de Boeing 737 MAX 8. Daarmee reageert de CEO op het voorlopige onderzoeksrapport... over de dodelijke crash in Ethiopië, waarin die conclusie ook staat. De update die binnenkort uitkomt, moet de problemen verhelpen, zegt hij. Ook biedt de topman van Boeing nogmaals zijn excuses aan de nabestaanden aan. Bij het ongeluk kwamen vorige maand alle 157 inzittenden om het leven. De dader van de terroristische aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland... gaat zichzelf toch niet verdedigen voor de rechter. Eerder zei Brandon Tarrant dat hij geen advocaat wilde... maar op de tweede zittingsdag werd duidelijk dat hij toch twee advocaten heeft. De Australiër van 28 moet ook een psychisch onderzoek ondergaan... dat een paar maanden gaat duren. Tarrant schoot vorige maand in Christchurch 50 mensen dood in en rond twee moskeeën. Tientallen mensen raakten gewond. Inwoners van Den Dolder vragen minister Dekker om de forensische kliniek in het dorp versneld te sluiten. In die instelling zat ook Michael P., de moordenaar van Anne Faber. Het is de bedoeling dat de kliniek in 2025 sluit... om plaats te maken voor huizen. Maar omwonenden voelen zich onveilig... en willen de kliniek dus eerder dicht hebben. Vorig jaar kwamen er in Nederland ruim 13.000 bouwbedrijven bij. Dat meldt het CBS. Die toename van bijna 8 is de grootste in 10 jaar tijd. Vrijwel alle nieuwe bedrijven zijn eenmanszaken. In totaal zijn er nu bijna 182.000 bouwbedrijven in Nederland, het hoogste aantal ooit gemeten. Het weer, de dag begint fris, maar overdag schijnt de zon in een groot deel van het land. Blijft zo goed als droog, alleen in het noordoosten kan wat regen vallen.